Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kiev is ook vannacht weer beschoten. Rusland gaat door met de luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad. Er waren explosies te horen. Deze man zag het gebeuren en filmde het. Het zou gaan om twee explosies in het centrum en twee bij een metrostation. Of er bij die aanvallen mensen zijn gedood of gewond geraakt is niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe videoboodschap online gezet... en daarin praat hij behoorlijk fel. De vijand zal worden vernietigd, zei hij, waar ze ook gaan. Ze zullen geen rust kennen. Окупанти отримують від українців тільки одне – відсіч. Люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо. Rusland heeft voor het eerst gezegd dat er ook Russische militairen zijn gedood, bijna 500. Volgens de president van de Oekraïne zijn dat er veel meer, 9000. En door alles wat er in Oekraïne gebeurt zou je het misschien wel weer bijna vergeten. Een week geleden werd de Apple Store in Amsterdam overvallen. En werd ook een man urenlang gegijzeld. Gisteravond was er een bijeenkomst waar mensen met elkaar en hulpverleners konden praten. Wat alles eh, wat we meegemaakt hebben en uh, eh, het kunnen delen met anderen eh, is, ja, is heel fijn. Zeg, en je komt hier naartoe, waarom? Omdat ik er toch iets meer last van had dan ik had verwacht. En het goed was, dacht ik, om even te horen wat er aangeboden wordt aan hulp. Sinds gisteren is de Apple Store in Amsterdam weer open. En net als vorig jaar is de Koentunnel in Amsterdam de gevaarlijkste weg van ons land, staat in de Telegraaf. Vorig jaar gebeurden er daar meer dan 60 ongelukken. Volgens de stichting die die cijfers bijhoudt is de weg zo gevaarlijk... omdat je overdag vanuit het felle licht ineens een donkere tunnel inrijdt. En Robbie Williams heeft er nog een paar miljoen bij. Er werden in Londen twee Banksy-kunstwerken geveild die hij in zijn huis had hangen. Het ging om twee schilderijen die samen bijna 9 miljoen euro hebben opgehaald. Het geld gaat Robbie gebruiken om weer nieuwe kunst te kopen. Het weer nog, het wordt een mooie lentedag.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 Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh. do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they grind for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing this with you. Dancing feet, dancing feet, dancing feet, dancing feet. places with you. as a waitress in a cocktail de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Hongaarse premier Orbán zegt dat hij geen veto zal uitspreken... tegen sancties die de EU gaat instellen tegen Rusland. In een interview met een Hongaarse nieuwswebsite zegt Orbán... dat de relatie met Rusland tot voor kort gebalanceerd en eerlijk was... maar dat de oorlog de verhoudingen heeft veranderd. Het aantal Oekraïners dat het land als gevolg van de oorlog is ontvlucht... is gestegen tot boven een miljoen. Dat zegt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. En het 60 kilometer lange konvooi van de Russen dat onderweg is naar Kiev staat al een tijd stil, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie.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 created us a credit card mess We spend the money that we don't possess Our religion is to grow and blow it all So we're shopping every Sunday at the mall All we ever want is more A lot more than we had before So take me love money and things When you're broke, go and get a loan Take out another mortgage on your home Consolidate so you can afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me to intention of feeling mental.